Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet gaat kleine en middelgrote bedrijven helpen met de betaling van de rekening. Energieslurpende bedrijven krijgen een steuntje in de rug, zegt verslaggever Roel Bolsius. Het eh, akkoord hangt in, eh, houdt in dat energieintensieve bedrijven zoals eh, bakkers en sauna's... de helft van de stijging van de energiekosten krijgt terugbetaald van de overheid. Maar er zit wel een maximum aan. Je kan maximaal 160.000 euro krijgen en dat gaat in totaal gaat dit pakket 2,5 tot 3 miljard eh, euro kosten. Morgen presenteert het kabinet de plannen officieel. Het Amerikaanse congres wil dat oud-president Trump voor de rechter verschijnt. De commissie wil dat Trump verantwoording aflegt voor de bestorming van het Capitool in januari vorig jaar. I am offering this resolution that the committee direct the chairman to issue a subpoena for relevant documents and testimony under oath from Donald John Trump. Bij de bestorming van het kapitool vielen vijf doden en raakten tientallen mensen gewond. Het congres vindt dat Trump verantwoordelijk is voor de aanval. Hij zou zijn aanhangers hebben opgehitst. De Amerikaanse televisiezender CNN noemt het onwaarschijnlijk dat Trump in zal gaan op die dagvaarding. Premier Rutte noemt het vreselijk nieuws dat prinses Amalia door bedreigingen het huis niet meer uit kan. De prinses woont om veiligheidsredenen niet meer in Amsterdam, waar ze studeert. Rutte noemt dat heftig. Vorige maand werd al bekend dat Amalia beter beveiligd wordt. Haar naam en die van Rutte zouden zijn genoemd door criminelen... en dat wijst mogelijk op plannen voor een aanslag of een ontvoering. En de Britse band Queen heeft vandaag een nummer uitgebracht... waarin de overleden frontman Freddie Mercury te horen is. En klinkt zo. je kon het al een beetje horen. Face It Alone heet de track. Het is het eerste nieuwe nummer in acht jaar tijd van de band. En met de stem van Mercury dus, die in 1991 overleed aan de gevolgen van aids. Krijg je nog het weer? Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen opnieuw een druilerig dagje, vooral bewolkt. Soms wat regen en een graad of 16. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. Nashville Radio Show. Hi ah, everybody. You've been gone almost a month, girl, I nearly died 27 days and nights I sit right here and crying Wasn't for your memory I'd been here all alone Goodbye heartache, darling welcome home Treat me any way you want to Even cuss and swear Call me anything you need to I promise I won't care just laid it all out. You're right, I was wrong. Goodbye, heartache. Darling, welcome home. just no good excuse for the things I said. Where that I stood up to you, I must have lost my head. I'm not ashamed to say thank God those days are gone. Goodbye, heartache, darling, welcome home. Treat me any way you want to, even cuss and swear. Call me darling, welcome home. Dat was Mark Chestnut en die zegt goodbye heartache. Je luistert nog steeds naar de National Radio Show. En deze keer hebben we een thema. En dat thema is tranen, liefdesverdriet. Kortom, alles waar je zakdoek bij moet gebruiken. Dat hoor je voorbij komen in de show. En zoals dus ook de volgende. Wanda Jackson, 1966 en... 55 jaar terug in de tijd. Wanda Jackson en Tears Will Be The Chaser For Your Wine. En nu country uit Nederland van de grandfather of the Dutch country... Ben Steeneker en Homes Where the Hurt Is. En daarna weer een spiegelplaat. My glass is empty And so thing life is so empty Since my bird has flown Home's where the hurt is My sweet love is gone de volgende spiegelplaat voor het eerst opnam. En daarna zouden vele andere artiesten volgen. onder andere Willie Nelson en Hank Williams Jr. hebben er een versie van gemaakt. Maar ik heb gekozen voor twee verschillende artiesten. Eerst Rosalie Mathis en daarna Roy Drusky. Twee keer Blue Eyes Crying in the Rain. Dit is de Nashville Spiegelplaat. In the twilight glow I see goodbye and parting. I knew veel Spiegelplaat. Over You, Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. En nu in 1952 voor een van de meest bekende platen in de countrymuziek die over die over de liefde gaat en over liefdesverdriet. Hank Williams Sr. en You're Cheating Hard. You're cheating hard will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep. but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you. hell on time will come when you'll be blue. als je een themashow maakt met daarin nummers over verdriet en liefdesverdriet en gebroken harten, dan mag absoluut Dolly Parton niet ontbreken. We gaan naar 1978. Dit is Heartbreaker. Ah yeah, I fell in love to that song. Too bad my wife was with me. gaten weet ik het niet meer. Graham Parsons en Emmylou Harris met Love Hurts. En daarvoor het oudste nummer in de show 1944. Hank Penny en Tearstains on Your Letter. En nu uh, eh, Leon Rimes en het is tijd voor... Oh, it's van Leanne Rimes hoorde je. En we gaan naar een nummer wat eerst een doo-wop nummer in 1958 was. En door diverse artiesten in diverse genres gecoverd werd. Dit is mijn favoriete versie van Tears on My Pillow. Dit is Reba McIntyre. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Deze show staat klaar. Hank Williams Sr. bracht het in 1949 uit. En 23 jaar later zou het opgenomen worden door Billy Joe Spears. En in 2020 werd het de samenwerking tussen Sarah Evans en The Old Crow A Madison Show. Twee keer I'm So Lonesome I Could Cry. Dit is de Nashville Spiegelplaat. was de laatste spiegelplaat in deze show. En we gaan nu naar een nummer waar zelfs Elvis Presley zich aan waagde. Maar het was Johnny Tilliston die het schreef en opnam en voor wie een grote hit werd. It keeps right on hurting. I cry myself to sleep each night Wishing I could hold you tight Life seems so empty since you went away A pillow and tears You broke my heart and set me free But you forgot your man Ten gas before I have to pull off and miss you. And my wheels keep turning, and this picture keeps burning, flashing like lightning in my mind of the last time that I kissed you. vraagt zich af. En in 1960 waren het Flats en Scruggs die het voor het eerst uitbrachten. En voor Ricky's Cakes werd het een nummer 1 hit in 1982. Maar dit is de versie van de Lovell Sisters en Crying My Heart Out Over You. de Love Hell Sisters en Crying My Heart Out Over You. En er is alweer een eind gekomen aan deze themashow. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je met onze reguliere show. En ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Eerst Skeeter Davis met He Left His Heart With Me. En daarna Patsy Klein met Aval to Pieces.